Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Op verschillende treinstations is de afgelopen avond het werk neergelegd. In Nijmegen, Arnhem, Enschede en Utrecht worden treinen en perrons niet meer schoongemaakt. De komende dag breiden de actie zich uit naar kantoren en donderdag is er een manifestatie in Amsterdam. De schoonmakers eisen onder meer doorbetaling bij ziekte en een lagere werkdruk. In Boedapest hebben tienduizenden Hongaren geprotesteerd tegen de nieuwe grondwet. Ze deden dat bij het operagebouw er hield de regering van de rechtse premier Orbán een gala om de invoering van de nieuwe wet te vieren. Zo'n 30.000 mensen eisten in spreekkoren het vertrek van de regering. Volgens hen tast de nieuwe grondwet de democratie aan. Zo zouden de persvrijheid en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in het geding komen. De zanger Youssou N'Dour doet mee aan de presidentsverkiezingen in zijn vaderland, Senegal. De 52-jarige artiest, onder meer bekend van zijn wereldhit Seven Seconds, wil eind volgende maand president Wade verslaan. Een Door kondigde in november al aan dat hij zijn zangcarrière op een laag pitje zou zetten om de politiek in te gaan. Zijn keuze om mee te doen aan de presidentsverkiezingen is volgens hem een opperste daad van vaderlandsliefde. Op een landgoed van de Britse koninklijke familie in Norfolk zijn menselijke resten gevonden. Ze werden op nieuwjaarsdag door een voorbijganger aangetroffen in een bosgebied van het landgoed Sandringham, waar de koningin de feestdagen doorbracht. Het lichaam lag op enkele kilometers afstand van haar verblijf. De Britse politie wil niets zeggen over de staat waarin het lichaam zich bevond. De komende dag worden details bekendgemaakt. Het weer, toenemende bewolking, maar droog, overdag onstuimig en veel wind.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 I honey, bring it close to my lips. I honey, bring it close to my lips, yeah. I honey, bring it close to my lips. I honey, bring it close to my lips, yeah. I honey, bring it close to my lips. I honey, bring it close to my lips, yeah. I honey, bring it close to my lips. I honey, bring it close to my lips, yeah. I honey, bring it close to my lips. I honey, bring it close to my lips, yeah.